Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB schuiven straks om 6 uur aan bij de ministers in het Katshuis. En dat gebeurt vanwege de crisissfeer in het kabinet. Die is ontstaan vanwege het plotselinge vertrek van staatssecretaris Bar van Toeslagen en Douane. Zij wil haar ontslag gaan indienen omdat in de ministerraad racistische uitspraken zijn gedaan in de nasleep van het geweld in Amsterdam. Ja, en wat het bezoek van de fractieleiders aan het katshuis precies betekent... dat is volgens verslaggever Wilma Borgman nog onduidelijk. Het kan zijn dat die dan met z'n allen gaan zoeken naar een uitweg. Want eh, hoe moet het verder als Atjebar vanwege racistische uitspraken gaat aftreden? Hoe, hoe moeten ze dan met z'n allen door? Het kan ook zijn dat zij moeten bepalen of dit kabinet überhaupt wel verder kan. Ja, en als de andere NSC-bewindslieden ook opstappen... dan zou er een groot probleem ontstaan voor premier Schoof en het kabinet. En daar leek het eerst wel op. Nu klinkt er dat er tijd gekocht zou moeten worden. De druk is heel hoog. Er hangt wel een crisisachtige sfeer. Maar misschien zijn ze toch ook wel op zoek naar een manier om eh, alleen Atjabar te laten gaan. En op die manier zou een kabinetscrisis worden voorkomen. De brand in een tram in Amsterdam afgelopen maandagavond is veroorzaakt door een jongen van 16. Dat denkt de politie. Ze hebben de jongen opgepakt en zeggen dat hij ook betrokken was bij een explosie op een school diezelfde avond. In Amsterdam is het onrustig sinds de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv vorige week. En de politie liet afgelopen dinsdagavond in opsporing verzocht beelden zien van railschoppers die betrokken waren bij die rellen na die wedstrijd. En toen nog met gebleurde gezichten. Twee van de verdachten hebben zich gemeld op het bureau. En de andere drie komen in de uitzending van vanavond alsnog herkenbaar in beeld, zegt de politie. Ja, morgen hè, dan eh, is het weer zover. Sinterklaas gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. De landelijke Sinterklaas-intocht. En die is dit jaar in Vianen in de provincie Utrecht. De kinderen die daar wonen, die houden het echt niet meer. Ik vind het wel een beetje bijzonder, want hij was eerst in allemaal andere landen als eerst. En nu is hij als eerst in Vianen. Javin, gaat er dan een beetje geslapen worden vannacht? Of wordt het spannend? het wordt spannend, dan ga ik er gewoon over dromen. De landelijke Sinterklaas in begint morgenmiddag om 12 uur en wordt live uitgezonden op NPO 3. Het weer en nog vanavond en vannacht is het ook nog bewolkt met wat mieterige regen. Morgen opnieuw grijs, regenachtig bij 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat een aantal files in de regio. De langste op dit moment op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Knooppunt Velzen heb je ruim een kwartier vertraging. Ook loopt het vast op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Tussen Ring Alkmaar en Sint Pancras bijna 10 minuten.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 Een jongen van 16 uit Amsterdam is opgepakt op verdenking van het gooien van een explosief naar een tram in Amsterdam Nieuw-West. Dat gebeurde maandag toen er rellen waren in de hoofdstad. Door het explosief brak brand uit in de tram. En Milieudefensie gaat door met de rechtszaak tegen ING om de CO2-uitstoot te verminderen. Ondanks het verlies in de rechtszaak tegen Shell ziet de organisatie nog genoeg kansen in de soortgelijke zaak tegen ING. En het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 11.